Stubinitski met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van de Zweedse autofabrikant Zenkomst met Chinese investeerders per direct opgezegd. Youngman en Pangda zijn volgens Swedish Automobile hun verplichtingen niet nagekomen. Ze zouden niet hebben kunnen aantonen dat ze de afspraken over de investeringen kunnen nakomen. Afgelopen zomer beloofden de bedrijven miljoenen te investeren in het noodlijdende Saab... in ruil voor een belang van bijna 54 procent... Het lukt dus niet goedkeuring te krijgen van de Chinese autoriteiten. Swedish Automobiel blijft wel in gesprek met de Chinese investeerders, maar doordat de overeenkomst nu is afgeblazen, lijkt de redding van Saab opnieuw in gevaar gekomen. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidoosten van Turkije is opgelopen tot meer dan 100. Er zijn minstens 400 vermisten en honderden gewonden. De afgelopen avond was er ook een zware naschok bij Van, de stad waar het epicentrum van de aardbeving lag. Reddingswerkers zoeken met man en macht naar overlevenden tussen de ingestorte gebouwen. Het Turkse Geologisch Instituut denkt dat het dodental kan oplopen naar 500 tot 1000. Veel landen hebben Turkije hulp aangeboden, onder meer Israël, dat de laatste tijd op gespannen voet verkeert met Turkije. De cabaretprijs Polifinario gaat dit jaar naar cabaretier Hans Sibbel, beter bekend onder zijn artiestennaam Lebis. Hij krijgt de jaarlijkse prijs van de Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwdirecties voor zijn voorstelling Branding. Volgens de jury vertoont Lebbes een superieure balans tussen engagement en amusement en tussen moraliseren en de draak steken. Lebbes vormde jarenlang een duo met Dolf Jansen, maar maakt sinds 2000 ook soloprogramma's. Het weer, het is helder en zo'n 3 graden. In het binnenland mogelijk vorst aan de grond. Morgen volop zon, het wordt 12 graden, maar door de stevige zuidoostenwind voelt het fris aan.